Ook bij veel anderen maakt het nieuws veel los, ziet verslaggever Onno Beukers. Ik ben bij die plek waar dus die auto in het water is gevonden... waar dus uiteindelijk eh, de drie lichamen in zaten. Daar komen mensen naartoe om daar bloemen te leggen. Daar zijn inmiddels ook hekken neergezet. En ja, het worden wel steeds meer bloemen. En je merkt dus dat mensen die betrokkenheid eh, graag willen tonen. Volgens de politie waren er sinds afgelopen weekend aanwijzingen... dat de vader zichzelf en de kinderen wilde ombrengen. Het AD schrijft dat vrienden van de vader zaten nog zijn autosleutel hebben afgepakt. Maar hij vertrok alsnog met de reservesleutel. Daders die vrij rondlopen door fouten en miljarden euro's die zoek zijn. Op drie ministeries lopen dingen behoorlijk in de soep. Dat zegt de Rekenkamer die alles heeft doorgelicht. Je hoort politiek verslaggever Roel Bolsjes. Bijvoorbeeld bij justitie en veiligheid. Bijna 900 Nederlanders eh, zitten in de knel doordat namen verwisseld zijn. De Rekenkamer zegt ook, ja, dat betekent dus ook dat er daders vrij zijn blijven rondlopen. En dan kijken ze naar het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dan zeggen ze, de financiële administratie is daar niet op orde. En over het ministerie van van Defensie zegt ze... ja, de beveiliging van militaire objecten is onder de maat. Vandaag is verantwoordingsdag. Dat is de dag waarop de Rekenkamer met zijn conclusies komt. Elk jaar wordt gekeken wat er terecht is gekomen... van de Prinsjesdagplannen van het kabinet... en of ze de zaakjes financieel op orde hebben. En een flinke schorsing voor de keeper van FC Groningen. De KNVB wil dat Etienne Fase de komende drie wedstrijden niet meedoet. Hij liet zich behoorlijk gaan nadat Groningen vorige week in de laatste minuut de gelijkmaker scoorde tegen Ajax. Etienne Fase is uitzinnig van woede. Ik weet niet wie die aan wil vallen, maar het eh, loopt helemaal mis daar. Het is dan één grote vechtpartij. Wat een schande dit. Wat een schande van de spelers van Ajax en van FC Groningen. Fase sloeg in het opstootje de assistent van Ajax. Hij kan nog in beroep gaan. Er liep ook een onderzoek naar Ajax-verdediger Kaplan, maar die krijgt geen schorsing. Het weer mix van zon en wolken met in het zuiden straks wat regen. 14 graden aan zee, 20 in Limburg. Morgen meer wolken en fris bij 13 tot 16 graden. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland staat nog file op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Bij Amstelveen Stadshart sta je ongeveer 10 minuten vast. Rijd je op de Ring Zuid richting Utrecht... dan doe je er bij knooppunt Amstel zo'n 10 minuten langer over.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 De... Wat waren dat ook weer, de turteltjes? Nou, daar kom ik straks even op terug, want daar ben ik even kwijt. Maar goed, dat maakt allemaal niet uit. We gaan gewoon even door en we luisteren naar Lionel Richie en Diana Rosnet.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 Maar nou weet ik het weer. Als je ouder wordt, ja, dan vergeet je wel eens dingetjes. Je weet het wel, maar je komt er niet op. En dat gebeurt dan, hè. Het zijn gewoon schildpadden. Eigenlijk heel simpel. Ja, Mona Lisa van de Da Vinci en Michelangelo's Pieta. Ontdek de mysteries van Leonardo da Vinci's Mona Lisa en haar glimlach. als beroemdste portret en de adembenemende schoonheid van Michelangelo's Pieta. Een sculptuur, meesterwerk van emotie en precisie. Ontdek de technieken en symboliek van deze werken tijdloos maken. Meld je aan en ontdek het samen. Met kunsthoesterica Adriana Dergliana. Zondag 18 mei van 2 tot 4 uur in de blauwe tram. En de kosten? Dat is 10 euro. Ja, en hij zegt... Dav Davina Michel zegt... Nobody is perfect. En dat is natuurlijk zo. Niemand is perfect.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 gekozen voor een, eh, ja, voor een hele oude zangeres. En dat is Concerta Rosemarie Fransconero. En die is geboren in 1937. En waar ze is bekend, ja, wie was dat ook alweer? Dat was Connie Francis. En het is een Amerikaanse zangeres die haar groot succes behaalde... in de jaren 50 en 60 van de 20e eeuw. Connie Francis stamt uit een Italiaans immigrantengeslacht. Al op jonge leeftijd viel haar muzikale talent op. Haar vader stimuleerde haar om te proberen een carrière in de showbiz te maken. Al snel leerde ze accordeon spelen en kon daardoor een plaats krijgen in de Amerikaanse televisieserie Star Time. De producer, George Check, later haar manager, adviseerde haar om te stoppen en, en dan over te stappen naar het zingen. In 1955 sloot ze haar eerste platencontract af. En ik heb gekozen voor Bye Bye Love, Don't Wanna Play House en Hard Hitch by Veel plezier. my bed. I sat alone at the window and I watched our little girl outside at play with a little boy next door, like so many times before. But something didn't seem quite right today. So I went outside to see what they were doing. And then the teardrops made my eyes grow dim. Cause I heard when I heard our little girl say to him, I don't want to play house. I know it can't be fun. I watched mommy and daddy, and if that's the way it's done, I Cause when she played house, my daddy said goodbye. I don't wanna play house. I know it can be fun. I watched my mommy and my daddy, and if that's the way it she played house. My daddy said goodbye. day I love you more. Yes, I've got all. troops on parade. We've come to realize, love, A song is being played. The way we feel from day to day, the warm and gentle things we say when, we're together. Together. Look at us, the two of us. They said it wouldn't last. Anyone knew us. I think they spoke too fast. Look at us, we're sharing the love that we're both wearing. Happy to be caring for two. It's never ending, you and I, with nowhere else to go. We never say goodbye now we only say hello. And when our life on earth is through, we'll meet in heaven, me and you. We'll be together forever. Look at us, the two of us. They said it wouldn't last. Look at us, we're sharing the love that we're both wearing. Happy to be. You and I. Paulenka en Marije Mathieu. Voel je fit senioren. Bij Voel je fit senioren doen we in een ontspannen sfeer... simpele ademhalingsoefeningen en rustige bewegingen. Hierdoor versterken je je spieren en maak je je lichaam los en flexibel. Docente Ines Volkers heeft jarenlange ervaring met verschillende sport- en ontspanningsvormen... zoals reiki en yoga. Ze begeleidt u deze ochtend naar een simpele en soepeler lichaam en ontspannen geest. Na afloop kunt u gezellig napraten met koffie of thee. En dat is ook gezellig natuurlijk. Deze les is alleen voor senioren en u kunt meedoen als u zonder hulp weer aan van de grond kan opstaan. Deelname op een stoel is natuurlijk ook mogelijk. En het is elke dinsdag en vrijdag van 10 tot 11 uur. Niet in december. 3 uur, 3 euro per les, inclusief koffie of thee na afloop. U kan alleen betalen met de pin. De eerste les, dat ziet u als een proefles, en die is gratis. Aanmelden vooraf, dat is wel nodig. Maak een afspraak via telefoonnummer 3040700. 3040700. En dan kiest u keuze nummer 1. Of u kunt zeggen, ik kom de volgende keer. Luister naar Cliff Richard. They say I'll love again someday. A true love will come my way the next time.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 Het Verhalencafé. Kom luisteren naar een verhaal van iemand uit het dorp. Een ontspannen en ongedwongen manier om te leren wat anderen in de gemeenschap doen... en hoe hun verhaal het jouwe kan beïnvloeden. Tijdens de eerste editie komt boswachter Gerard te vertellen over de duinen... en alles wat u tijdens een duinwandeling kunt bekijken. De kosten zijn 2,50 per persoon, inclusief koffie en wat lekkers. Met de zandportpas is het slechts 2 euro. Geen aanmelding vooraf is nodig. Maar kom gewoon eens gezellig langs. En het is maandag 26 mei van 2 tot 4 uur... in de grote zaal bij de Blauwe Tram. En Cher zegt, ik geloof het. Yeah. Amerikaanse popgroep in de jaren 60 en 70 van de 20e eeuw. De Birds wilden vanwege de Britse invasie een Amerikaanse tegenhanger vormen van de Beatles en de Rolling Stones. De muziek kenmerkt zich door verschillende stromingen die samengebracht worden, zowel folk en rock, hetgeen folkrock opleverde. Veel van de nummers die de band uitbrachten waren dan ook oorspronkelijk een folkartiesten als Pete Seegers en vooral Bob Dylan. De sound van de Birds is voornamelijk geïnspireerd door de verfijnde samenzang... en de typisch 12-jarige gitaarsound van de beste groep The Seekers. Hier komt de Birds met een hele bekende Mr. Tambourine Man. in de belbus. Heeft u geen eigen vervoer, maar moet u naar een afspraak gaan... of moet boodschappen doen, de belbus staat voor u klaar... en brengt u naar de supermarkt, de dokter of de fysiotherapie... een bezoekje aan familie of vrienden of andere bestemmingen in Zandvoort. De kosten voor een enkele reis is 1,25 en 2,50 voor een retour. Dat is logisch. Bel ons en reserveer voor een rit 5740330. We halen u op en brengen u dan ook weer heel netjes thuis. En ik ga de volgende draaien, dat is Gordon... toen hij nog heel goed kon zingen en niet vals. Maar dan is hij ook samen met Replay. Never, nooit meer. Never, nooit meer zijn toen mijn hart weer eens was gebroken. Die levensgevaarlijke val van de liefde was ik één keer te vaak ingelopen. De strijd leek gestreden die ik toch al verloor. De weg naar geluk op een doodspoor mijn hart onbereikbaar. Ik dacht, ach ik blijf maar alleen. Ik had een muur om mijn hart gebouwd. Daar kwam niemand doorheen. zijn moet ik smeken om liefde die er toch niet is. Never nooit meer dat ondraaglijk gevoel dat zo knaagt diep van binnen als je haar zo mist. Never nooit meer mag je mij laten gaan. Een leven alleen, dat kan ik niet aan. was al veel te lang zo gevoelloos alleen. rustig plaatje. We gaan ietsje, ietsje wilder doen. Joe Cocker en Jennifer Warnes. Up Where We Belong. their lives looking behind. De nieuwe website voor de Zandvoorters komt eraan. Vanaf zaterdag 31 mei gaat de vernieuwde website van Pluspunt Zandvoort live. www.plus.zandvoort.nl Tijdens het buurtfeest in Zandvoort Noord wordt deze digitale sociale kaart officieel gelanceerd. De site biedt Zandvoorters één centrale plek voor alles rond activiteiten, cursussen, welzijn, hulp en ondersteuning in Zandvoort. Of je nu op zoek bent naar een taalkursus, een gezellige koffieochtend... of hulp bij geldzaken, op de nieuwe website kunt je snel vinden wat je zoekt. Nog even geduld. Tot zaterdag 31 mei. En dat is dan Easy To Me. Dat zegt Adele. Hemelvaarts, op Hemelvaartsdag, donderdag 29 mei... vindt in Zandvoort de 42e editie van het Louis Blok Rapid Toernooi plaats. Dat toernooi staat bekend als het grootste jaarlijkse strandschaaktoernooi van Nederland... en trekt deelnemers van alle leeftijden en speelsterkte van heinde en verre. Het toernooi wordt georganiseerd door Chess Society Zandvoort... en vindt plaats bij Strandpaviljoen Meijer aan Zee. Deelnemers spelen vijf partijen van 25 minuten per persoon... in groepen van zes of speelsterkte. De sfeer is informeel. De locatie uniek en iedere deelnemer ontvangt een aandekken. Wij organiseren dit toernooi al 42 jaar voor de gezelligheid... en het plezier van het spel. Al dus organisatie Jordi Valies. Iedereen kan meedoen. Of je nu clubspeler bent of alleen af en toe schaakt. Het is een heerlijke dag aan zee met uitzicht op de golven en het bord. Inschrijven kan via de website van Chess Society Zandvoort. On a warm summer's evening On a train bound for nowhere I met up with a gambler We were both too tired to sleep So we took turns of staring Out the window at the darkness, till boredom overtook us, and he began to speak. He said, Son, I've made a life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind my saying, I can see you're out of aces for a taste of your whiskey. I'll give you some advice. So I handed him my bottle, and he drank down my last swallow. Then he bombed a cigarette and asked me for a light. And the night got deathly quiet, and his face lost all expression. Said, if you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it right. You got to know when to hold 'em, know when to fold 'em know when to walk away and know when to run. You never count your money. When you're sitting at the table, there'll be time enough for counting when the dealing's done. Every gambler knows that the secret to surviving is knowing what to throw away knowing what to keep Cause every hand's a winner And every hand's a loser And the best that you can hope for Is to die in your sleep And when he finished speaking He turned back toward the window Crushed out a cigarette Faded off to sleep And somewhere in the darkness The gambler, he broke even but in his final words, I found an ace that I could keep. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. You never count your money. When you're sitting at the table, there'll be time enough for counting. When the dealing's done, you got to know when to hold when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. You never count your money. When you're sitting at the table, there'll be time enough for counting. When the dealing's done, you got to know when to hold up, know when to fold sitting at the table There'll be time enough to count When the deal is done Ja, het eerste uur zit er wat weer op.